van Zes uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Sonja Holleder zegt dat ze een rol had in het verbergen van het losgeld van de Heineken-ontvoering. Een deel van de miljoenen is geïnvesteerd in prostitutiepanden en gokhallen in Amsterdam en Alkmaar. Dat heeft ze verklaard in het proces tegen haar broer, Heineken-ontvoerder Willem Holleder. Eén Vandaag heeft de verklaringen ingezien. Ook Sonja Holleder zelf kreeg een deel van het losgeld toen haar man, ontvoerder Cor van Hout, in 2003 werd vermoord. Ze zou aandelen in de prostitutiepanden hebben gekregen ter waarde van ruim een miljoen euro. VVD-leider Rutte heeft bij informateur Cenk Willing gepleit voor een meerderheidskabinet. Nog niet alle varianten daarvoor zijn onderzocht, heeft hij gezegd. Welke combinatie dan zijn voorkeur heeft, zei hij er niet bij. Cenk Willink is vanmiddag begonnen met nieuwe gespreksronden met de partijleiders. CDA-leider Buma is ook bij hem geweest. De dader van de schietpartij in de Amerikaanse staat Virginia eerder vandaag is overleden. Het was een man van 66 uit Illinois. Hij opende het vuur op meerdere mensen tijdens de training van een honkbalteam van de Republikeinse Partij. Vijf mensen raakten daarbij gewond, onder wie een Republikeins congreslid. PVV-leider Geert Wilders noemt het ongelooflijk dat er voor de tweede keer in korte tijd een beveiliger van hem in opspraak is geraakt. De agent uit Den Haag die gisteren is opgepakt voor het lekken van informatie had eerder dit jaar gewerkt in het beveiligingsteam van de PVV-leider. Dat zegt het Openbaar Ministerie. In februari bleek dat een andere agent die meewerkte aan de beveiliging van Wilders ook al informatie had gelekt. Peter Sagan heeft de vijfde etappe in de ronde van Zwitserland gewonnen. De Slovaak won de sprint met overmacht. De Italiaan Damiano Caruso blijft de leider in het algemeen klassement. Steven Kruiswijk van Lotto NL staat op de tweede plek.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 berg is dus wel weer vrij. Maar inmiddels is het wel vastgelopen daardoor op de A12 bij Utrecht richting Den Haag voor knooppunt Ouderijn staat 7 kilometer. En op de A27 vanuit eh, Utrecht naar, ehm, naar Breda tussen Beeldhoven en Hagenstein staat in totaal 13 kilometer file. Ook eh, nog aansluit op eh, de A4 richting Amsterdam tussen Ipenburg en Dorp 6 kilometer en 10 minuten vertraging. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam staat tussen Dorp en Den Haag-Zuid 8 kilometer en dat kost je zo zo'n kwartier extra.